Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer jongeren pakken wel eens 3-MMC. Drie jaar geleden werd het spul verboden, maar het aantal gebruikers is alleen maar toegenomen. Een derde van de jongeren zegt tegen onderzoekers van Trimbos dat ze het wel eens nemen. Bijvoorbeeld op een feestje of tijdens het uitgaan. Collega Maxime van Stories ontdekte dat de druk ook populair is onder scholieren. Wij horen van jongeren terug dat ehm, zelfs zij zien dat het, het lijkt genormaliseerd. Je wordt niet heel gek aangekeken als je, als je wat gebruikt, ook onder minderjarigen niet. Ehm, die het soms bijvoorbeeld een paar keer per maand doen in het weekend... bij vrienden of op een feestje. En dan bijvoorbeeld nu met de examenperiode even stoppen. 3MMC is erg verslavend en je kunt er ook ernstige klachten van krijgen... zoals angst, pijn op de borst en een veel te snelle hartslag. Mensen die door rood rijden bij een spoorovergang kunnen een boete op de mat krijgen. ProRail gaat flitspalen neerzetten op 40 plekken. Er is de afgelopen tijd al mee getest in Bussum. Daar werden gemiddeld 350 mensen per week gesnapt. De boete kan oplopen tot 300 euro. En alle plekken voor de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn vergeven. Je moet dit jaar reserveren, want de gemeente Amsterdam is bang voor demonstraties tijdens de herdenking. Het enige wat voor ons van belang is, op, die, ehm, eh, op dat half uur of die drie kwartier die zich daar afspelen op de Dam, is dat dat waardig is. En dat het niet verstoord wordt. Het is een nationale herdenking, die is van groot belang voor ons hele land. En waar wij op zullen letten is of mensen voorbereidingen treffen of zich klaarmaken om de waardigheid te gaan verstoren. En dan ga. Bij de herdenking op 4 mei worden dit jaar minder mensen toegelaten. 10.000 in plaats van de 20.000 in andere jaren. En Taylor Swift heeft weer eens een record te pakken. Met haar nieuwe album heeft ze de Amerikaanse hitlijst gebroken. De complete top 14 bestaat uit liedjes van de Tortured Poets Department. Nog nooit kreeg een artiest dat voor elkaar. De andere 17 liedjes op de plaats staan trouwens ook allemaal in de top 55. En ze verbetert een record van zichzelf. Na de release van Midnight had ze al de hele top 10 te pakken in de VS. En het weer nog.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 En Dan voel ik me energiek en dan uh, zaag ik erop los. Hè? Maar eh, ik zal u vooral ook laten genieten van Niverum van de Shadows. Shadows kan er geen genoeg van krijgen, luisteraars. Welkom allemaal bij uh, Duitsdag de Week Door. En eh, heb je er zin in? We're the one who's loving you tonight. Let me be the one who really holds you tight. I'll even bring along a magic wand just to make you feel alright. So let me be the one who's loving you tonight. your hand. Let me be the one who always understands. Everybody knows we've been good friends, but I think the time is right. So let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who's loving you tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Ja, vannacht, eh, dames, hè, vannacht. Niet nu, hè. Niet op, in, vroeg in de ochtend eh, heb ik helemaal geen trek. Ja, nou, het is een aankondiging. Eh, u kunt er gebruik van maken. Belt u met 06 enzovoort. Nee, ik ga mijn nummer niet bekendmaken. Duifzaag de week door. Ik ben heel vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk. Nee, ga ik niet draaien. Het is Herman van Veen. Misschien dat, ik, dat ik hem straks even draai. Maar dat kan ik nog niet beloven. Een, een duif op de 1 mei legt altijd een ei. Maar hij belooft geen vaste zaken. Dus daar kan ik u helaas niet eh, mee eh, van genoegen zijn. Eh, wat de vorige plaat betreft, dat waren ook de Shadows, jawel. wel. B. Marvin, Bruce Wells, die, die zongen gewoon... Let me be the one who's loving you tonight. Nou, spatzuiver gezongen, toch? Heeft u er ook van genoten? Ik ook. Nou, ik heb goed nieuws. Ik kijk naar buiten en ik zie het zonnetje. En ik kan u het weer voorspellen, luisteraars. Ik kan u met zekerheid voorspellen dat het vanmorgen zonnig wordt. I'm telling you now. Nou, kom op. Eh, eh. ja. Freddy en de Dreamers. Hij droomde nog een beetje, hij wou niet starten. I'm you think I'm fooling when I say I love you? I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through, through, through, through. I'm telling you now. I know it's been said before. Say you love me and I will be sure I'm in love with you now. believe me when I'm fine. Ik heb het je nu gezegd, dus knoop het in je oren, luisteraars. Ik ga u een, eh, een raam, een venster ga ik voor u openen. Een venster van hoop. En dat doe ik samen met Aletta Adams.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 Althans, hier in Zandvoort. Want als ik naar buiten kijk en ik doe het raam open, de window... dan komt de light naar binnen, hoor. Ik ga u allemaal een eh, fantastische woensdag toewensen, luisteraars. En ik hoop dat u blijft luisteren. Tot tien uur ben ik bij u met eh, om half tien het eerste stukje cabaret. Ik ga nog niet verklappen wat. Dat blijft nog even een verrassing. Maar we gaan gegarandeerd weer lekker lachen met z'n allen. Een dag niet gelachen, zeg ik altijd, is een dag niet geliefd. Zo is dat. En als je het raam open doet, is de bedoeling dat je zegt van... I can hear music. Turn the music. dat kan alleen s ochtends lukt dat hoor. Eh, als middags dan lukt dat, dan zit ik alweer een, eh, een stapje hoger, zeg maar, in de octave. En, eh, maar, maar, heel vroeg in de ochtend, dan kan ik heel laag zingen. En heel laat in de avond, kan ik heel hoog zingen. Dat komt ook voor. Ja, wat wou ik voor u doen? Nou, ik wou u laten swingen met Elvis Presley, want die kan ook echt swingen hoor.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 Want ik denk woensdag altijd een vrijdag. Ik weet niet hoe dat komt uiteraard, maar dat heb ik gewoon. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. they just don't go decline once more no one, nothing else that world's me More than working for the rich man Hey, I'll change that C1 sommigen die zoeken het in de stad. Hè. Die, gaan, eh, die gaan daar plezier maken.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 It's all too beautiful. It's all too beautiful. krijg er gewoon wel van, zo mooi. Oh, so beautiful. Nou, dat zijn eh, bandleden die eh, geen last hebben van eh, obesitas, want ze hebben allemaal een small kopie. De Small Faces waren dat met Itchico Park. Ach, luister, daar ga ik weer. Daar ga ik weer. De Hollies. de ik heb het beloofd, eh, de klok van eh, half eh, negen gaan wij voor het eerst lachen met elkaar. En dat doen we. Ik, ik, draag het een beetje op aan een man die het moeilijk heeft op dit moment. Dan heb ik het natuurlijk over Theo Maasen. Maar Theo is als geen ander in staat om ons te laten lachen. Jezus had gelijk. Maar wat dat betreft is het net voetbalwinst is gewoon veel beter dan gelijk. ik voel me nooit vertegenwoordigd en dat vind ik kut. Er moeten toch genoeg lieve, oprechte, intelligente mensen zijn? waarom raken die nooit verzeild in de politiek? Hij waarschijnlijk om dezelfde reden dat er zo weinig vegetariërs afstuderen aan de slagersvakschool. En wij zitten opgeschreven met een leider die als iemand wordt neergestoken... niet verder komt dan, zo ga je niet met elkaar om. Nou, goed dat hij er even bij zegt. Ik dacht dat dat de gang van zaken was. Iemand iets zei wat je niet aanstond, dat je dan met een mes... Tjak! En als je het fatsoenlijk wil doen, natuurlijk met mes en vork. Zo ga je niet met elkaar om. Wat, is dat voor opmerking? Weet je, hoe ga je wel met elkaar om? Kan daar misschien iets meer aandacht aan besteed worden? Ik heb de helft van mijn leven heb ik op school gezeten. Ze hebben mij er nooit iets over gezegd, nooit. Nee, bij kunnen moesten ze mij zo nodig uitleggen... Wat, wat loef en de lijnzijde van een berg was. Ik, ik woon godverdomme in Nederland. ik heb twee jaar verplicht Frans gehad. Waarom Frans? Ik zit nog steeds te wachten op die ene verdwaalde Fransoos in, in het centrum van Eindhoven... Die, uitgerekend op mij afstapt en zegt... Uh, monsieur, quelle heure est-il? ja, dat ik dan kan zeggen, 8 heures et want jij dan maar hopen dat het half negen is. Dat hebben ze me geleerd. Dat bij handen en buiten was ik altijd maar aan het figuur zagen. Zagen, zagen, zagen, zagen, zagen. Oh, zag je kapot. Oh, je opende die zag je. Wat figuur zagen. Waarom figuur zagen? Is er ooit in de geschiedenis van de mensheid iets van wezenlijk belang gefiguurzaagd? Hé hey Theo, kom even naar voetballen kijken. Nee, sorry, ik moet nog een vredesverdrag figuur zagen is dat iemand die borden langs de kant van de weg met de scholen zijn weer begonnen. Ik ben 39, wat willen ze dat ik denk? Oh ja, kut, ik had mijn boeken nog moeten kaften. Ah. de grote vraag is... Weet je, die, die, hele, die hele teringzooi, die hele wederafbraak. Je, is dat iemand kwalijk te nemen? Kun je een zwerm sprinkhanen verwijten dat ze gewassen kaal vreten? 50% van alle dieren is parasiet. En uit wat voor zijn wij gefiguurzacht. dat, dat is lastig te zeggen. Wij, wij, wij, veranderen steeds. Wij, ontwikkelen ons. Wij, wij passen ons aan. Ligt aan de omstandigheden. En, en het systeem dat, dat onze omstandigheden bepaalt, dat, dat is vrije markt. Weet je, ons fundamentalisme. En, en volgens mij is het een kutsysteem, het is liefdeloos. Het roept alleen maar de hele dag spullen kopen, godverdomme. Dat is bij pisbakken sta je nou tegen reclame aan te koekeloeren. Het, het voetbal op zondagavond wordt nu onderbroken door reclame. Dat is voor mij het punt dat ik bijna met ze mee wil gaan denken. Dan denk ik, jongens, we moeten toch iets beters kunnen verzinnen... dat het gewoon lekker doorloopt. Een paar, kleine naamsveranderingen. Dat we het voortaan hebben over Philips Cocu, André Lon Edwin van der Spaar, ik veel. let's go onderweg, laat alles dan maar reclame zijn. Heb ik van over een chocoprins Willem-Alexander... Andrea Ja, heet ik voortaan Theo Maaslander? Ik vind het best. Ik had toch net een tatoeage laten zetten. rondom mijn anus de tekst. Hier had ook uw reclame kunnen staan. als je, als als in, onze, in onze cultuur eh, het woord reclame vervangt door het woordje propaganda dan worden ineens de contouren van, van, een, van een totalitair regime zichtbaar. Je totalitair regime, regime waarbij alles ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee. Winstmaximalisatie. Ze, ze hebben het altijd over de rotte appels die het probleem zijn, maar het is de man zelf die niet deugt. Je, je kan die mensen poep laten eten en ze daarna kwalijk nemen dat ze uit hun bek stinken. En op een gegeven moment komt eruit wat je erin hebt gestopt. Elke samenleving krijgt de jeugd die het verdient. Weet je, en, en, dan krijg je niet gecorrigeerd met een postbus 51 spotje. En met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Dat is ook nog eens helemaal niet waar. Makkelijkst is blikje leeg, ben klaar. moeite doen, daar gaat het over. Moeite doen. Dan moet je mensen duidelijk maken dat ze moeite moeten doen. Dan, dan moet je op die borden zetten, moeite doen. Ja, dan rijdt het maar een keer niet. Jongen, mensen, en mensen doen zoveel moeite. Gewoon op straat kijken mensen zich uitdossen... hoe alles perfect bij elkaar matcht. hoe, zou de wereld eruit zien als, mensen net zoveel moeite zouden doen... om hun innerlijk te verfraaien? enige bewustzijn wat er, wat er nog is, is, modebewustzijn. Ja, alles, alles is onderhevig aan mode, alles. En niet alleen kleding en kapsels, maar, maar ook meningen, talen, vrouwelijk schaamhaar. Ik sloeg pas een playboy uit de jaren 80. ik schrok me kapot. Ik dacht dat er een beestje zat. Maar niet geschoren, dat was bijgeplant. mode, mode is, is, is, een vorm van collectieve waanzin. Weet je, die, die hip-hop negers met een bling-bling. Die zijn, die zijn de slavernij binnengelokt met kraaltjes en spiereltjes. Zou je toch zeggen dat ze dan glimmend spul een beetje beu zijn? Nee! Nou, dan heb ik ook geen meelij meer, Koenta Kinte. Kijk, uiteindelijk heb je maar twee soorten mensen. Domme en mensen die net slim genoeg zijn om daar misbruik van te maken. Ja, natuurlijk, bro. Ik, ik heb ook een kledingstylist. mij maakt het eigenlijk geen fuck uit wat voor Adidas broek ik aan heb. ja, mode, mode is een door belanghebbenden bewust gecreëerde psychose. Deze exclusieve ring is nu voor iedereen verkrijgbaar. ha. Ah. Wisten jullie dat, dat om, om ervoor te zorgen dat, dat, dat iedereen op aarde schoon drinkwater heeft... daar is 8 miljard dollar voor nodig. 8 miljard. Dat, dat is het precieze bedrag wat Amerikanen uitgeven aan cosmetische producten. Omdat je het waard bent. Ik, ik droom niet van volle wimpers met een theatraal effect. Weet je, misschien ben ik naïef, maar als ik in een boekenzaak loop... en, ik zie al die, die tijdschriften, dan denk ik altijd van... wauw, in potentie is dat een geweldige manier... om interessante informatie te communiceren. <laughs> Maar, dan sla ik zo'n blaadje open en dan staan er twaalf pagina's... met handige bikini-tips. ik heb ze gelezen. Weet je wat ik persoonlijk de meest handige bikini-tip vond? Dat, dat is dat als je topless zond, hè, dus met alleen een broekje aan... dat het belangrijk is dat je het bovenstukje ook in de zon legt... omdat anders het broekje en het bovenstukje op een verschillende manier verkleuren. Ja, dat is een hele handige bikini-tip, een hele handige. Hé, stel je doet het niet, het is vakantie. Je denkt, ah, de boel, de boel. En je hebt dat bovenstukje ergens in een tasje gefrommeld. Maar op wil je een ijsje gaan eten. Je, je doet je bovenstukje aan. Popom, popom, popom. Maar in je ooghoeken zie je de mensen al kijken. Oh, de broek in het bovenstukje, jongen. Ja, en dan? Dan moet je dus diezelfde tijd dat het bovenstukje in het tasje heeft gezeten... moet je met alleen je bovenstukje in je blote kut, ja... mensen doen zoveel moeite. Maar nou, alleen maar voor zichzelf en, niet voor het grotere geheel waar ze deel van uitmaken. In je lichaam heet dat kanker. Ja, daar gaan we het niet over hebben.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 en natuurlijk ook cabaret. Straks weer om half tien gaan we weer lachen. En nou, wie dat wordt, dat ga ik nooit van tevoren verklappen. Want dat, dat is de show eraf bij mij. Hey, sweet for my sweet, sugar for my honey. Toch? Gezellig. Sugar Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. Church met Sweets for My Sweets. Lang leven de liefde! Venus must have heard my plea.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 En allerlei dames in de jaren 60 heb ik het dan over. Die gingen dat imiteren. Die deed ook geen schoenen meer aan. Geen, geen, geen, eh, had je ook nooit een hè? Want je doet ook meer geen, lijn, geen nylons meer natuurlijk. Dus dat was wel handig. Maar, maar die Sandy show, ja, altijd wel vrolijke liedjes. Puppet aan de string en zo. En, en eh, ja, nou ja, eh, eh, een pop en een touwtje. Eh, ik heb er niks mee. Ik, ik weet, heeft, u, heeft u vroeger veel met poppen gespeeld, dames? Toen, u, toen u jong was, had u veel Barbies of misschien wel van die originele mooie klassieke poppen met een... ja, wat was, waar was zijn hoofd ook weer van gemaakt? Bakkeliet of zo? Of, nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Maar, maar in ieder geval, meisjes die met poppen speelden vroeger... dat zijn vaak hele goede moeders, heb ik me laten vertellen. Ja. Nou, dat even ter informatie. Het, het, slaat allemaal weer nergens op, eh, daar waar je nou mee bezig bent. Maar in ieder geval, eh, we gaan eventjes eh, Peggy Marts beluisteren. Want die zegt gewoon, ik volg mijn mannetje overal waar hij, waar zij, waar hij naartoe gaat. I'll follow him. will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. I must follow him. Ever since he touched my hand, I follow him.